uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Het Amsterdam Museum doet de term Gouden Eeuw in de ban. Op de website schrijft het museum dat het zo andere perspectieven op die tijd mogelijk wil maken. Nederland was in de 17e eeuw een wereldmacht, zowel economisch als militair. Vandaar de aanduiding Gouden Eeuw. Maar volgens de conservator van het museum negeert de term negatieve kanten als armoede, oorlog, dwangarbeid en mensenhandel. De permanente tentoonstelling die tot voor kort nog Hollanders in de Gouden Eeuw heette is nu omgedoopt tot groepsportretten van de 17e eeuw. Mensen met een inkomen van 35.000 euro of meer gaan er volgend jaar ruim 2% op vooruit. Dat meldt RTL Nieuws op basis van uitgelekte cijfers over Prinsjesdag. Ook voor de meeste andere inkomensgroepen neemt de koopkracht toe. Het Centraal Planbureau ging onlangs nog uit van een gemiddelde koopkrachtstijging voor komend jaar van 1,2%. Omdat de economische groei lijkt terug te lopen wil het kabinet de lasten verlichten. Het toezicht op slachthuizen en het veevervoer er naartoe is onder de maat. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Landbouw. Controleurs durven niet meer bij bepaalde slachthuizen te komen... uit angst voor intimidatie en mishandeling. Ook zitten er te grote verschillen in de normen die de controleurs hanteren. Minister Schouten zegt nu onder meer extra cameratoezicht te overwegen. Google moet bijna 1 miljard euro aan de Franse staat betalen. De techgigant heeft voor 500 miljoen euro geschikt... en betaalt er bovenop nog eens 465 miljoen euro aan belastingen. Daarmee voorkomt Google wel een gang naar de rechter. Het bedrijf ligt al jaren onder vuur in Frankrijk... omdat het te weinig belasting zou betalen. Google heeft zijn Europese hoofdkantoor in Ierland... en betaalt via een belastingconstructie via het hoofdkantoor... weinig tot geen belasting in veel landen, waaronder ook Frankrijk. Google is niet het enige grote techbedrijf dat dit doet. De Europese lidstaten willen daarom al langere tijd af... van dit soort belastingconstructies. Het weer, de bewolking neemt toe, er kan wat regen vallen. Morgen begint het ook met een eh, enkele bui. Later wordt het droog, komen er zonnige perioden... en dan gaat de temperatuur oplopen tot een graad of 19.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 Mijn naam is Benno Veugen, uw gastheer voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. En New Age muziek, eh, die artiesten, ja, die zijn buitengewoon productief. Um, en waaronder Peter Kater. Ja, Peter Kater in die 1350 afleveringen heeft al verschillende albums afgeleverd. En zijn laatste album heet Wings. Daarna gaan we over naar Michael Joseph met Into the Blue. Uh, Peaceful Radio heeft een website, peacefulradio.info. Daar vind je de playlist en deze instrumentale muziek terug. En nou ja, geniet er lekker van. En eh, ga er lekker voor zitten oogjes toe en wel te rusten. Ja, dat zeg ik omdat eh, ik heb een radiocollega's die eh, nog wel eens in slaap vallen als ze naar uh, Peaceful Radio Shows eh, luisteren.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 qui a fait de ces milliers de corps comme au bord de la mort, des gisants de pierre. Quand la ville dort, quand la ville dort. milliers de murs du ventre d'ombre de la vie, de ces milliers de corps qui flottent ou qui sont inquiets ou tranquilles, sortent des milliers de rêves qui s'envolent et s'élèvent, qui montent en spirale. Dans le ciel pur de l'hiver, au-dessus des lumières, montent jusqu'aux étoiles sortent des milliers de rêves qui s'envolent et s'élèvent, qui montent en dans le ciel pur de l'hiver, au-dessus des lumières, monte jusqu'aux étoiles. Il y a de grands vaisseaux, des jardins d'Éden. Il y a des épées, des chevaux, des baisers, des châteaux, des enfants, des trésors, quand la ville dort ville dort Voyez les dragons, les vergers, les démons déchaînés, de l'amour, de la mort, quand la ville dort, quand la ville dort. lactée sous les ailes d'un ange. Oh il m'envoler tout là-haut, je planerai léger sur ses plumes blanches. Regardez du haut du ciel la terre qui clignote parmi les planètes. Comme une grosse boule de Noël Qui a perdu sa ficelle, qui est tombée de la hotte. Regardez du haut du ciel la terre qui clignote parmi les planètes. Comme une rose boule de Noël, perdue, perdu sa qui est tombée de la haute pianist Deborah Offenhauser, and you are listening to Peaceful Radio Station. listening to Peaceful Radio, and I'm recording artist Elise Levesque.